Jan van der Putten met het NOS-journaal. Catalonië mag voorlopig nog niet beginnen aan een stappenplan naar onafhankelijkheid. Dat heeft de hoogste rechter in Spanje besloten. De Spaanse regering van premier Rajoy was bij het constitutionele hof in beroep gegaan. Het hof gaat het Catalaanse plan eerst toetsen aan de grondwet. Het Catalaanse parlement zegt in een resolutie dat de uitspraken van het hof in Madrid moeten worden genegeerd. De Spaanse premier Rajoy heeft gedreigd hard op te treden tegen Catalonië als de regio onwettige stappen zet op weg naar onafhankelijkheid. Servië geeft ruim 5 miljoen euro voor de ontwikkeling van Srebrenica. De Servische premier Vucic heeft dat gezegd bij een bezoek aan de stad. Het geld wordt gebruikt voor financiering van scholen, straten en projecten in de gezondheidszorg. Het wordt gezien als een gebaar van goede wil van Servië. Ruim 20 jaar geleden werd de moslim-enclave Srebrenica door de Bosnische Serviërs van generaal Mladic onder de voet gelopen. 8000 moslimmannen werden toen vermoord. Bij de herdenking afgelopen juli sloeg premier Vucic voor de woedende inwoners van Srebrenica op de vlucht. Een Syrische asielzoeker heeft een kort geding aangespannen tegen Omroep Poont. Hij eist rectificatie. Poon zond op 1 oktober een gesprek met de Syriër uit... waarin het leek of hij in Nederland op zoek was naar seks. Een verslaggeefster van de omroep had hem geïnterviewd en vragen over seks gesteld. Ze had zich volgens de Syriër niet bekendgemaakt als verslaggeefster... maar als student of wetenschapper. Poon plaatste de beelden ook op internet... en die worden in korte tijd talloze malen bekeken en gedeeld. De Syriër eist nu dat zijn naam wordt gezuiverd. Het kortgeding dient op 1 december in Amsterdam. Het weer nog vanavond en vannacht op de meeste plaatsen droog. Ook morgen droog en vooral in het westen en noorden periode met zon. Het wordt morgen 14 of 15 graden. Dit was het NOS.